uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Een gebouw van de Universiteit van Amsterdam wordt bezet door pro-Palestina-demonstranten. Het gaat om het Maagdenhuis, waar al vaker actie is gevoerd in de geschiedenis. Volgens het parool zijn er zeker 100 mensen binnen en wil de UvA aangifte gaan doen. De actievoerders eisen dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. De UvA liet vorige maand weten dat er geen studenten meer worden uitgewisseld met een Israëlische universiteit in Jeruzalem. Maar dat vinden demonstranten niet genoeg. Mensen die zich willen aansluiten bij de bezetting worden door de politie tegengehouden op de stoep voor het Maagdenhuis. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om zijn land te bezoeken. Hij kan dan met eigen ogen zien wat de Russen hebben aangericht, zegt hij. Gisteren kwamen bij een raketaanval op de stad Sumy tientallen mensen om het leven. Trump noemde de aanval verschrikkelijk, maar weigerde Rusland de schuld te geven. Hamas overweegt in te gaan op een Israëlisch voorstel voor de vrijlating van gijzelaars, melden verschillende media. Het zou gaan om 10 gijzelaars die moeten vrijkomen in ruil voor, het staak, voor een staakt het vuren van 45 dagen. Dan zou er weer humanitaire hulp naar Gaza moeten gaan en moet het Israëlische leger zich weer terugtrekken. En de toeschouwer die gisteren een volle bidon gooide naar Mathieu van der Poel... heeft zichzelf gemeld bij de politie. Van der Pol won de wielerklassieker Parijs-Roubaix... maar kreeg 33 kilometer voor het einde een volle drinkfles in zijn gezicht. Had heel anders kunnen aflopen, zegt hij zelf. Ja, ik hoop eh, dat ze me identificeren en een proces aan doen. Want ik krijg tegen 50 per uur een volle bidon op mijn gezicht... en dat is goed om een kaak te breken, dus dat kunnen we niet laten passeren, zoiets. De man die de bidon gooide is waarschijnlijk een Belgische wielerfan. Hij heeft zich ook in België bij de politie gemeld, meldt de VRT. Ja, klopt. We weten niet wie het is, maar wel dat de politie hem nu zal verhoren... en daarna zal bekeken worden wel gevolgen eraan gekoppeld worden. Het gooien met zo'n volle bidon, dat zien ze als opzettelijke slagen en verwondingen. Je riskeert daarvoor een celstraf, maar het zou ook kunnen dat je enkel een waarschuwing krijgt bijvoorbeeld. Het weer een mix van zon en wolken bij 15 graden langs de kust en 19 graden in het zuidoosten. Morgen weer wat buien, maar met 17 tot 23 graden wordt het ook weer wat warmer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoornzaan staat 3 kilometer file bij Purmerend Noord. Door een ongeluk de weg is weer vrij. De Keukenhof, N208, Haarlem richting Sassenheim. 2 kilometer file vanaf de N207. 10 minuten vertraging tussen Hilversum en Amersfoort Centraal... rijden geen treinen door technisch onderzoek.